Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak in haar tas, dat leek lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij, verboden vruchten, verboden vruchten de boden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij verboden vruchten. Verboden vruchten. Verboden vruchten. Voor iedereen.